Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De coronamaatregelen worden voorlopig niet versoepeld. Aanpassingen die het kabinet twee weken geleden als mogelijkheid opperde... gaan niet door, melden Haagse bronnen. Ook de avondklok blijft voorlopig van kracht. Het kabinet vindt dat de coronacijfers zich niet goed genoeg ontwikkelen. Vandaag meldde het RIVM ruim 7000 nieuwe besmettingen. Weliswaar ruim 600 minder dan gisteren, maar wel meer dan het gemiddelde van de afgelopen week. Onder leiding van demissionair premier Rutte overlegden de betrokken ministers vandaag weer in het Katshuis in Den Haag over de maatregelen. En dinsdag worden de resultaten op een persconferentie officieel bekendgemaakt. In Syrië is een ziekenhuis geraakt door artillerie van het regeringsleger. De stad waar het ziekenhuis ligt staat onder controle van rebellen. Er zouden zeker vijf doden zijn gevallen. Volgens ooggetuigen zijn er zeven mensen omgekomen. Ook raakten zeker veertien medewerkers van het ziekenhuis gewond. Het ondergrondse gebouw ligt in een stad in het noordwesten in de provincie Aleppo. De vrijwilligersorganisatie Witte Helmen, die actief is in het rebellengebied in Syrië... spreekt van een nieuwe terreurdaad van het Assad-regime. De Franse marine heeft in het nauw van Calais 72 migranten van twee boten gehaald. Ze waren vanuit Calais vertrokken naar Groot-Brittannië. De migranten zijn teruggebracht naar Frankrijk. Ondanks de risico's proberen de laatste tijd steeds meer migranten illegaal het kanaal over te steken om in Engeland te komen in Biddinghuizen wordt een Field Lab Festival gehouden, een proef voor publieksevenementen. Gisteren was er een dancefestival, vandaag zijn er optredens van Maan, De Staat en Chef Special. De 1500 bezoekers zijn vooraf getest op corona. Er zijn als proef ook al onder meer een congres en een voetbalwedstrijd gehouden. Het weer, het blijft bewolkt, maar droog. De wind neemt af. Vannacht is het meest niet kouder dan 5 graden. Op heldere momenten kan het rond het vriespunt of iets erboven worden. Morgen is er af en toe zon en maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Bij Amsterdam vertraging op de A10 West richting knooppunt de Nieuwe Meer. Na een ongeluk bij de Koentunnel... Er is een kwartier vertraging vanaf Landsmeer, maar alle rijstroken zijn weer open.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 agressief, ze no shame, no shame Hier op de streets is een murder, niet Mannen gaan kapot, dat ben burning money Ze weet wat ze doet, ja, ik lukt murder Ik zag er in je 501 Ik dacht alleen maar, let's be Misschien ben ik nu onbeleefd Schatje, ik ben rude, maar mijn rude tegen je lief. Ik zag er in je 501 Ik dacht alleen maar, let's be Misschien ben ik nu onbeleefd Schatje, ik ben rude, maar mijn rude tegen je lief. Dus wanneer kom je tegen me aanstaan? was al lang op zoek naar dit En ik was nog bezig met haar mij Toen ik jou zag in die 501 Ik dacht alleen maar Dit weet Vroeg ik aan jou heen, kan jou heen als je lief is aan Als je loopt zoekt moet je hier zijn, ja Hier op de street is een murder niet Mannen gaan kapot, dat den burning money Ze weet wat ze doet, ja ik leuk die body Murder Ik zag er in 501 Ik dacht alleen maar ben ik nu onbeleefd Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op Moet je nu zien, een leven voor illusies Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies Nu zie ik dat dit beter is Maar je moet weten dat het leven zonder jou geen leven is Het doet pijn, nog langer zonder jou te zijn Maar dan ook wat ik je laten gaan Dus droog je tranen Gunnen meer de stappen die je neemt, ha? Huh? Ik denk dat het beter is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Huh? Jij kan het wel alleen. En ben je zeker voor je keuze nu? Ik denk dat het beter is. Dit is je allerlaatste kans, schat.